Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Randstad beginnen de files volgens de ANWB in het westen en midden van het land 831 kilometer file. Dat was genoeg voor een vierde plaats in de file top 10 aller tijden. Inmiddels is de filelengte wat afgenomen en verplaatsen de problemen door de sneeuw zich naar het zuiden. Rijkswaterstaat en de ANWB riepen mensen in de Randstad op om niet meer de weg op te gaan of de reis een paar uur uit te stellen. Dat betekent dat veel mensen nu alsnog gaan rijden. Vooral rond de steden staat het verkeer nog steeds vast of wordt er langzaam gereden. Ook het openbaar vervoer heeft veel last van het winterweer. Rond Utrecht CS reden vanmiddag nauwelijks treinen en reizigers klaagden dat er geen informatie werd gegeven. Volgens ProRail geldt een aangepaste dienstregeling. De website van NS is slecht bereikbaar. Ryanair wil op korte termijn vluchten overnemen van de Hongaarse luchtvaartmaatschappij Malev. De Britse low-budget maatschappij wil vier Boeing 737 stationeren in Budapest. Van daaruit wil het op 31 bestemmingen vliegen. Malev moest vanmorgen zijn activiteiten staken. Het bedrijf heeft honderden miljoenen schuld. Minister Kamp is er blij mee dat de werkloosheid onder Polen vorig jaar is gedaald. Volgens het CBS nam het aantal Midden- en Oost-Europeanen zonder baan in Nederland af van 8,4% in 2010 naar 7,2% vorig jaar. Kamp herhaalde wel dat volgens zijn gegevens het aantal mensen uit Midden- en Oost-Europa in de WW en in de bijstand de afgelopen drie jaar juist flink is toegenomen. Maar als er in 2011 een nieuwe trend is, is dat heel prettig, zei de minister. Het weer. In het noorden wordt het langzaam droog. In het zuidwesten valt nog sneeuw. Vanavond in het zuiden nog af en toe wat sneeuw. In het noorden en midden droog. De minima liggen vannacht van min 8 aan de kust tot min 15 lokaal in het binnenland. Morgen is het zonnig en is de temperatuur ongeveer min 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. E er zijn grote problemen op de weg door de sneeuwval. Er staan 90 files, bij elkaar 700 kilometer. Ik noem de files van 14 kilometer en langer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Empel 30 kilometer. De andere kant op is een ongeluk gebeurd. daar is daar één rijstrook dicht. De A4 Den Haag-Amsterdam in beide richtingen tussen knooppunt Prins Klausplein en Schiphol 15 kilometer. De A7 Hoorn richting Zaandam voor knooppunt Zaandam 10 op de A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit IJmuiden en die met 13. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Veenendaal West 26. Vanuit Arnhem tussen Knoop het Maanderbroek en Bunnik 24. A13 Den Haag-Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 14. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein 20. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Tiel West en Gorkum 25 door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht. Op de A27 vanuit Almere tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Lunette 17.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 We hebben eh, nu net eh, gehoord Enrique Iglesias, ja. Judith Usher met Dirty Dancer. Daarvoor hoorde je Jason Derulo met Don't Wanna Go Home en Bruno Mars met Mary. You. Ja, helemaal mooi. Gaan we nu luisteren naar Judas van Lady Gaga. Judas, Judas, ah, ah, Judas, Judas, ah, Judas. That's is me a this beat that's got me hooked being so plateau on a level that just feels so inhuman. The music's got Ja, woorden. Lady Gaga met Judas. Judas. Daarna Sandra Silva en Quintino met Epic. En Tyler Goose en Tracy McCoy met Higher. Karim. Ja, Niels. Ben je toch nog in de uitzending zo, hè? Ja, ik, uh, maar ik ben onderweg. Ik eh, zit nu in de trein. Althans, de trein zit aan, maar wij rijden nog niet. Ja. En eh, ja, ik ben onderweg al een 2,5 eh, uur op dit moment. Dus. En eh, voor mensen die luisteren, als je met de NS wil rijden, doe dat absoluut niet. Het is één grote ramp. Connection na is ook nog één grote ramp, dus eh... Blijf lekker thuis. <laughs> en, en, luister naar ons. En eh, ik ben zo denk ik onderweg. Ik hoop dat ik er om eh, rond 6 uur ben. Ja. Ik denk het wel. Is goed. Ik sta nu alweer 10 eh, minuten stil. En eh, ik zou zeggen tegen blijf luisteren naar Radio CFM. En eh, ik kom eraan met Niels en Ben. Dus is goed. Ik eh, ben onderweg. Is goed. Dankjewel Karim. Ja, tot zo. Tot zo. Gaan we nu luisteren naar uh, Snoop Dogg, Wiz Khalifa en Bruno Mars met Young, Wild and Free. Follow through. Two inches to the left, nephew. All right, hold on. I think I got it. <laughs> well, we need to get it cracking out here. And I really need something to calm me down so I can get this right. You feel me? Man, I totally agree. So look, we'll call a couple of homeboys up and some homegirls. Yeah, let's get back together and make this thing pop. That's a great idea. And later on as a treat, let's show them our moves. Perfect. That's what I'm talking about. This is groovy like a drive-in movie. And then we're going to smoke a doobie, and hopefully some chicks will show their boobies. Oh, wait All right. All right, I'll meet you in a second. Yabba dabba do. There you go. Oh, yeah. Follow through, baby. So what? We get drunk. So what? We smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. Oh, so what? We go out. That's how it's supposed to be.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 Let's get this party jumping. Me and Kale gon' get it bumpin'. They humpin' like when it's over. We gon' all get into something. The dog is fresh, outside without a vest. Nothing on my chest, but these ladies about the Midwest. I must confess that in the shy, you're so blessed. Leaving nothing on my mind, but doggy, you would say sad. This ain't a test, you what a cold mess. Meet me in Chicago, let me give you to this real west. It's real strong, real fat, and real long. Doggies in the building holding something they can feel upon. And once they get it, something they can build upon. Take that skinny nigga home, work that feeling till it's gone. Get that homegrown, put that on daddy long. I know how you ladies do it, t-shirt with no panties on. Let's get this crackin', killing doggy, dog in action. If you in here all alone, you might get this dog bone. I pull up, dip dip low in the phantom with the wheels spinning Ladies like that's that I'm in the back of the club blowing trees Hands up, head bobbing like that's that In the spot where the girls go wild Dancing by style, I'm like that's that Snoop Dizzle, hey, your boy kills, hey let me hear you say That's that Dipping low, six fold, hundred spokes and smoke All these ladies on the floor Cause they know what we in it for Dog and Kelly came to ball Get your up off the wall. Let that middle wiggle, now make that fall. Not just one, but all, y'all. Move it like you want it all. Let me see you bounce it for me. Work this for doggy dog. You got to do it. That your crew, bring them to it. Come here, let me take you to it. Then once Kelly getting to it, we can get this after party. Popping everybody, got themselves another body. Knocking out without protection, no, oh, that's my confession. But at the spot, if you just think you want a lesson, you can drop it like it's hard. Hold up, I came to cool out, lay back and get Maybe Henny, maybe gin, a couple shots of Patron. And if you didn't, you missed it, but now it's known that this, that, kill, sing that song. Come on. I pull up, dip low in the phantom with the wheels spinning, ladies like that, that. I'm in the back of the club, blowing trees, hands up, head bobbing like that, that. In the spot where the girls go wild, dancing my style, I'm like that, that. Snoop oh hey. Your boy kills, hey, let me hear you say that's that. So if you think you got the bomb, holler at a player, holler at a player, holler at a player. And if you're looking for some good, holler at a player, holler at a player, holler at a player. Girl, if you're ever in the 312, holler at a player, holler at a player, holler at a player. And if you're ever in the 213, holler at a player, holler at a player, holler at a player. I pull up low in the phantom with the wheels spinning Ladies like last cash I'm in the back of the club blowing trees Hands up, head bobbing like last cash In the spot where the girls go wild Dancing hip style, I'm like last cash Snoop Dizzle, hey Your boy kills, hey Let me hear you say That's that it up, win it all. Let's go. She Doesn't Mind van Champagne, daarvoor Tayo Cruz met Hangover. En zoals aangekondigd, dat was daarvoor nog Snoop Dogg met Bruno Mars met Young Wild Free. Martijn, wat wil je horen? Eh, we gaan nu luisteren naar Jan Smit en Dromen. Ja. Laten we dromen. Mag ik, als ik dromen zou, zo'n kus van jou, zoals jij dat kan. Mag ik even naast je liggen? te voelen hoe je voelde, te ruiken hoe je rook. Als ik dromen zou, droom ik jou weer mee.